Suddenly, I can't get it to speak. Maybe find you all the things it took to save us. I can fix the pain that bleeds inside of me. Look in your eyes, don't see the same about me. I'm standing on the edge and I don't know what else to do. three years like I did. I could never see us ending like this. seeing your face no more, my pillow. It's a scene that's never happened to me. but after this episode, I don't see. You can never tell the next day life could be.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 Hij staat bekend als de Obama van Piran, het kustplaatsje waar hij is gekozen. De sociaaldemocraat Bosman won de verkiezingen van de huidige centrumrechtse burgemeester. Het Internationaal Olympisch Comité overweegt geen vuurwerk meer toe te staan tijdens de openings- en sluitingsceremonie van de Olympische Spelen. Traditioneel wordt er minutenlang vuurwerk afgestoken, maar dat is schadelijk voor het milieu. Na een bijeenkomst van het IOC zei voorzitter Rogge dat er serieus gekeken zal worden naar de milieubelasting van het vuurwerk. Milieuactivisten pleiten voor een lasershow in plaats van vuurwerk bij de opening en sluiting van de Olympische Spelen. De Europese Unie stuurt een interventieteam van grenswachten naar Griekenland. De Griekse regering vroeg een paar dagen geleden om hulp in de strijd tegen illegale immigratie vanuit Turkije. Zo'n 90% van alle migranten komt de EU via Griekenland binnen. In de eerste negen maanden van dit jaar werden hier al meer dan 30.000 illegalen gearresteerd. Griekenland, dat zwaar te lijden heeft onder de economische crisis, kan de opvang van de migranten niet aan. Volgens de Europese Commissie is de situatie zorgwekkend en heeft de illegale immigratie in Griekenland alarmerende proporties aangenomen. Daarom is besloten de speciale Europese mobiele brigade van grenswachten in te zetten. Het is voor het eerst dat dit interventieteam